Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een jongen van 15 is gewond geraakt bij een steekincident. Dat gebeurde in het centrum van Berkel en Roderijs in Zuid-Holland. De jongen is met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een jongen van 16 en een man van 49. Hun rol en de toedracht van de steekpartij worden onderzocht. De Filipijnen en China beschuldigen elkaar van het met opzet rammen van kustwachtschepen. De aanvaring gebeurde gisteren in de Zuid-Chinese zee. Volgens de Filipijnse regering werd een van hun kustwachtschepen drie keer geramd door de Chinese kustwacht. China beweert juist dat zij het slachtoffer waren. De Zuid-Chinese zee behoort tot de internationale wateren, maar China claimt bijna het hele gebied. Daardoor zijn er vaker confrontaties met andere landen. De Olympische ringen blijven permanent op de Eiffeltoren. De vijf ringen waren op het bouwwerk bevestigd vanwege de Olympische Spelen in Parijs eerder deze maand. De burgemeester van de Franse hoofdstad zegt dat de ringen wel vervangen moeten worden door meer toekomstbestendige exemplaren. De huidige ringen zijn te zwaar en niet bestand tegen de sterke wind. Het logo is 29 meter breed en 15 meter hoog. Op de Paralympische Spelen in Parijs heeft Joël de Jong goud gewonnen bij het verspringen. Hij sprong in de finale een wereldrecord van 7,68 meter. Eerder had Fleur Jong ook al goud gepakt bij het verspringen. Nederland heeft tot nu toe zes gouden medailles gehaald bij de Paralympische Spelen. Een tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op de US Open. In de derde ronde verloor hij van de Brit Jack Draper. Eerder schakelde van de Zandschulp de topfavoriet Carlos Alcaraz al uit. Nu is hij dus zelf uitgeschakeld. Het weer vannacht is het helder. Het koelt af tot 14 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden van het land.